Ze woonde zon in een hoeske. Zij was wat stief van remedie. Toch kon ze zo al nu verrennen. In vleutje hoeske achter die de kinderen waren al lang de deur Toch kwam ze ook nog op torsteen. En moest die dan ze tovervrouwen, die wisten ze op waar de zee. Had het nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel 600 en een olle zeven. Een zwientje op dak en kamkelaat. En twee modo's heen over het lontje. En in huil op ontbida. Zien alle leven haar arbeid. En moeke met acht kinderen toe. Biezenmiddag half vroeg aan het maaien. En pas om elken stiet wie hoes. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest. Of het werd altijd wel weer licht. Town op een zondag in december Kreeg op het zomer zo benauwd. Zijn dochter brengt hem binnen staat stadtaal, omdat ze het eigenlijk nooit vertrouwt. En aan het oog is overleden, het mij verdolske zo begroot. Misschien was beter alles best. De drie weken was ze dood. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel de dode je uit verzegen. Van beide woont zich geen Ze rusten zacht door op het kerkhof, vlak bij het hoeske achter die. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht.